Hun werk is overgenomen door computers. Nu hebben deze mensen vaak een minder goed betaalde baan. Hoogopgeleiden profiteren juist van de ontwikkeling van ICT advocaat van zes verdachten in de Valkenburgse zedenzaak vindt de eisen van het OM veel te hoog. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 4 tot 12 maanden. Volgens de advocaat zijn in soortgelijke zaken nooit zulke hoge straffen opgelegd. In totaal worden 29 mannen verdacht van betaalde seks met een minderjarig meisje in een hotel in Valkenburg. De politie heeft al eerder een arrestant in een nekklem genomen... waarna de verdachte is overleden. Dat meldt het tv-programma 1 Vandaag. Vorige maand overleed een Arubaan, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van een hardhandige arrestatie. In 2013 is een Surinamer door zuurstofgebrek overleden nadat hij door de politie in een nekklem was gehouden. De Rijksrecherche concludeerde toen dat de politie niets te verwijten viel. Voorzitter Tusk van de Europese Raad heeft telefonisch gesproken met de Griekse premier Tsipras. Daarin is gesproken over de voorstellen die Griekenland gaat doen aan Brussel. Tusk verwacht een realistisch voorstel om Griekenland in de eurozone te houden. Het voorstel moet voor middernacht in Brussel zijn. De komende nacht kan het op sommige plaatsen gaan vriezen. Vlak boven de grond kunnen de temperaturen dalen tot iets onder nul. En dat is erg zeldzaam in juli. De afgelopen 45 jaar is het maar vijf keer voorgekomen. Het kan in juli sterk afkoelen als het windstil is en er weinig bewolking is. Het weer, geregeld zon, maar in het noorden en oosten nog kans op een bui. In de loop van de avond overal droog en vannacht koelt het af tot 5 graden. En aan de grond kan het lokaal dus gaan vriezen. Morgen vrij zonnig, 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 4. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen 6 kilometer. En tussen Kanaleiland en de Meren op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat 3 kilometer. De A13 langzaam rijden vanuit Den Haag naar Rotterdam vanaf knooppunt Prins Klausplein tot aan Rotterdam. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 8 Vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht 3 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 6 en voor Werkendam 4 kilometer. Op de A44 en 44 Leiden-Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer.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 Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Het is te laat om nu nog uit te leggen waarom jij niet weg had moeten gaan.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 Platform voor poëzie, theater, muziek en dans. Een actuele programma voor tentoonstellingen, lezingen, workshops, museumpodium, rondleidingen en wandeling vindt u op www.zandvoortmuseum.nl de geschiedenis herleeft. Onder andere aan de hand van de interactieve collectiebeheer. De erfgoedlijn voor basisscholen, georganiseerde wandelingen door het oude centrum van het dorp, rondleidingen en tentoonstellingen over diverse onderwerpen uit de geschiedenis van het veelbesproken dorp aan zee. Kortom, er is voor ieder wat wils in het Zandvoorts Museum. I'd like to stay in Veel wat, de zee ooit heeft weggenomen keert weer terug aan land. In het Juttenmuseum vindt u diverse op het strand gejutte voorwerpen. Van parfum, aanstekers, een mammoetand, hele en halve poppen... oude oorlogsmateriaal, schoenen, speelgoed, brillen, vessenpost... en resten van schepen of vliegtuigen. Een stukje metaal van een NASA-raket. U kunt het niet zo gek bedenken of het is allemaal te vinden in het Juttenmuseum. Jutte is eigenlijk een vorm van jatten. Want alles wat je op het strand vindt is eigendom van de burgemeester van Zandvoort. Jutte is eigenlijk heel spannend, want je raapt iets op van het strand waarvan je niet weet wie de eigenaar is. Meestal zijn het voorwerpen die voor een klein deel verloren zijn van zeevarenden of achtergelaten door strandbezoekers. Waar het meeste van de voorwerpen zoals netten, touwen, werkhandschoenen en tandenborstels worden overboord gegooid. Een echte jutter gaat in weer en wind over strand en hoopt een bijzondere vondst te ontdekken. Het adres www.juttersmuseum.nl alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Ook dit jaar is de DTM weer in Zandvoort aan Zee. De vernieuwde DTM maakte in 2012 een verplettende indruk op de Zandvoortse racefans. Zelden was een DTM-race zo spectaculair en spannend als de wedstrijd op circuit Park Zandvoort. De wedstrijd in 2013 leverde eveneens de nodige vuurwerk op. Ook voor 2015 staat een DTM-race gepland op het Zandvoortse racepiste. BMW greep in zijn comeback in de jaren 2012 direct de titel en Audi en Mercedes-Benz lijken meer dan ooit gebrand op een revanche. Zeker nadat ook in 2013 de wedstrijd ten pooi viel aan BMW. Met de stoere DTM-tourwagens wordt gestreden om elke centimeter asfalt. En contact wordt daarbij niet geschuwd. Het publiek kan zich dan ook op 10 tot 12 juli gereed maken voor een sensationeel raceweekend. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. De website is www.circuit-zandvoort.nl Super somewhere in the crowd there. Zaterdag 11 juni aanstaande is het zover. Dan zal het eerste festival plaatsvinden in het centrum van Zandvoort. Op diverse podia in het dorp zullen dan prominente DJ's de meest opzwepende platen draaien. Op diverse podia's in de Haltestraat, Kerkplein en Dorpplein. Line-up ziet u op Facebook. Muziekfestival Zandvoort. Save the date en tot dan. fietsenstalling bij station Heemstede-Aardehout. Half juni werd de fietsenstalling achter het station Heemstede-Aardehout gratis ter beschikking gesteld aan fietsers. Om de overlast van fout terug te dringen. Het initiatief heeft effect gesorteerd. Een blik in de eerder bijna lege tweede deel van de stalling laat nu een aardig aantal fietsen zien, terwijl de vakanties al begonnen zijn. Langzaam maar zeker loopt de fietsenstalling vol. Neem niet weg dat aan de Hanemse zijde van de Zandvoortselaan... toch nog zo'n 40 fietsen buiten de rekken staan geparkeerd. Bij het begin van het nieuwe schooljaar kan extra aandacht voor een gratis parkeeraanbod dan ook geen kwaad. ZFM, Westkust, weerbericht. De zomer keert weer terug in ons land. Morgen en zaterdag schijnt de zon geregeld... en het wordt vooral zaterdag weer zomers warm. Vandaag was het nog niet eens onaardig. De dag begon bewolkt met een enkele bui... maar in de voormiddag brak de zon steeds vaker door. Het is nog wel vrij fris. Het werd 16 graden in het noordwesten... tot lokaal 20 graden in het zuidoosten van het land. De noordwestenwind was matig boven het land tot vrij krachtig in de kustgebieden. Vanavond neemt de wind in kracht af. Verder is het vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Het koelt behoorlijk af. De minima liggen rond de 8 graden. Morgen wordt een prima dag qua weer. In het noorden is het wisselend bewolkt en in de rest van het land is het zonnig. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt op naar 20 graden in de Wadden... en 25 graden in Noord-Brabant en Limburg. De wind is zwak tot matig en waait hoofdzakelijk uit het zuidwesten. Zaterdag is het een dagje vol op zomer. De zon schijnt in het hele land uitbundig. In het noordwesten wordt het 24 tot 26 graden. In het midden 25 tot 28 graden. En in het zuidoosten 28 tot 30 graden. Zondag passeert een storing en dat levert waarschijnlijk een aantal buien op. Er is ook wel enige ruimte voor de zon en het wordt 20 tot 23 graden. Volgende week blijft het maxima uitkomen tussen de 20 en de 25 graden in het grootste deel van het land. Daarbij soms zonnige perioden, maar ook elke dag wel een kans op een bui.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 De organisatie is trots op het feit dat er goede gesprekken zijn geweest met de gemeente. Uit deze gesprekken is voortgekomen dat de markten vanaf 10 mei tot en met 4 oktober dit jaar weer helemaal plaats zullen vinden op het Zandvoorts Gasthuisplein. Het gezellige plein zou net als altijd volstaan met auto's vol tweedehands artikelen. De exacte data voor de kofferbakmarkt nog in 2015 zijn 12 juli, 2 augustus, 13 september en 4 oktober. Wilt u ook uw spullen verkopen op de Jutters Kofferbakmarkt? Dan kunt u een plek reserveren voor 12,50 via www.onair-events.nl of telefoonnummer 06 194 27070. Tevens kunnen er inschrijfformulieren gehaald worden bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein 10. Daar kunt u dan ook direct betalen. Voor bezoekers is de entree tot de Jutter Kofferbakmarkt gratis. Meer informatie? Telefoonnummer 06 194 27 070. De aanvang is 10 uur s morgens en de afloop is 4 uur s middags. time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me.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 Deze stemmen bepalen samen met de scores van de ANWB-inspecteurs... welke stranden tot de schoonste van Nederland behoren. De uitslag wordt op 20 augustus bekendgemaakt. Om het belang van schoon op stranden onder de aandacht te brengen... organiseert Nederland Schoon ieder jaar de Schoonste Strandenverkiezing. Met deze verkiezing willen zij betrokkenheid creëren bij de Nederlandse stranden. Daarom deze oproep, stem op Zandvoort. than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens.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 wordt elk jaar gehouden door Stichting Strand Nederland. Strandpaviljoen Telessa scoorde vorige week donderdag de titel... van Schoonste Strandpaviljoen 2015. De ontspannen sfeer, de gecombineerd met een schone omgeving... en bevlogen ondernemers, creëert een sfeer waar iedereen welkom is. Als prima gastheer faciliteren zij hun gasten met mooie en slimme afvalvoorzieningen... aldus dus de vakjury. Het oordeel van de mystery guest ligt er ook niet om. Het hele strand wordt tijdens het seizoen dagelijks gereinigd... met een grote, zelfontwikkelende zeefmachine. Ook doen de mensen, medewerkers van Stampaviljoen Telessa... hun uiterste best om het strand in optimale conditie te houden. De toilettengroep is om door een ringetje te halen. Restless to settle, too wild to tame. Restless, too wild tame. Too restless to settle, too wild to tame. Hummingbird, hummingbird should be your name. Hummingbird, hummingbird, winging along. Hummingbird, winging along. No tender young blossom can hold you for long. Blossom no tender young blossom can hold you for long. Hummingbird, hummingbird, winging along. You'd hug me and kiss me like others I've known. You'd promise to love me and call me your own. And then all my dreams would be shattered apart by the Hummingbird, hummingbird, feathered so fine. Hummingbird, feathered so fine. If I clipped your wings, it would not make you mine. it would not make you mine. If I clipped your wings, it would not make you mine. Hummingbird, hummingbird, feathered so fine. Hummingbird, hummingbird, fly right on by. Some folks like to gamble. But darling, not I. Some folks like to gamble. But darling, not I. Hummingbird, hummingbird, fly right on by. Cause I'd rather spend my whole life without you Than feather a nest to be shattered apart by the hum Hum of your hummingbird hum By the hum, hum of your hummingbird hum Wie heeft het spel Monopoly bedacht? Het doel van het spel is zoveel mogelijk rijkdom of geld te verzamelen... en de speler die de grootste aantal hoeveelheid rijkdom heeft... na een vast aantal rondjes over het bord, is de winnaar. Zo staat het in een patentaanvraag die de Amerikaanse Lizzie J. Maggie in 1903 indiende voor het Landlord Game. De regels wijken een beetje af van het huidige Monopoly, het vaste aantal ronden in het spel bijvoorbeeld. Maar het bord doet sterk denken aan het groene monopolieveld met de omliggende straten. Maggie had een hoger doel met haar spel. Zij wilde uitleggen hoe oneerlijk grondbezit eigenlijk was. En hoe dramatisch dat uitpakte voor de huurders. Zij was namelijk een volgeling van econoom Henry George. Die vond de zaken als land geen privébezit mocht zijn. En dat mensen alleen hoorden te verdienen aan dingen die ze zelf maakten. In Maggie's tijd was een aantal vergelijkbare spellen in omloop. Maar zij was de eerste die er een patent voor kreeg. In 1935 verkocht zij haar rechten aan de broers George en Charles Parker... die het verwante Monopoly uitbrachten. Het werd een groot succes. As I walk through this world, nothing can stop the Duke of Earl. And you, you are my girl, and no one can hurt you. Oh no, yes I. Duchess of Earl. We'll walk through my dukedom and the paradise we will share. Yes, I. Vrijdagavond van 7 tot 8 zal Lona een spetterend optreden verzorgen in de aanloop naar de DTM. Vooral in de Duitssprekende delen van Europa heeft deze singer-songwriter en inwoner van Zandvoort veel succes. Zij treedt veel op in Duitsstalige landen als wel in Spanje, Italië en Polen. Vrijdagavond van vanaf 7 uur in Zandvoort op het Raadhuisplein zal zij haar grootste hits ten gehore brengen. Het belooft dus buitengewoon optreden te worden voor zowel de Zandvoorters als voor onze Duitse gasten. Die onder andere vanwege de DTM op bezoek zijn. dinsdag 14 juli van 2 tot 5 organiseert Bibliotheek Zandvoort een gezellige ontmoetingsmiddag... inclusief een bezoek aan de tentoonstelling Het Zandvoortstrand Toen en Nu in het Zandvoort Museum. Medewerkster Marijke van Diemen licht de tentoonstelling toe... en er is volop gelegenheid voor het ophalen van oude herinneringen. De kosten bedragen voor leden 2,50 en niet-leden 5 euro. Hopla! Als je fruit eet krijg je wormen, van veel wassen word je kaal. En als straks de bom zal vallen, nou dan gaan we allemaal. Kattenharen zijn vergiftig, geef geen zoentjes aan een hond. Keer nooit je rug toe naar een homo, want dan zit hij aan je kont. Negers zijn heel vaak gevaarlijk met een mes of een pistool. En kijk ook maar uit voor joden, ook al spelen ze mooi viool. En dat is allemaal angst, allemaal angst. De allergrootste schreeuwers zijn dikwijls het bangst. En als er ooit iets gebeurt, nou dan moet het zo wezen. Wie het meeste angst heeft, heeft vaak het minste vrezen. Bij u. je schil kijkt en de klok slaat, blijf je heel je leven schil. Als je zout morst, krijg je ruzie en betaal ik niet te veel. Loop nooit onder langs een ladder en op wijze staat een jaar in onderbomen staan. Bij onweerschout een levensgroot gevaar. Als je ouder wordt, dan komt vanzelf de generatie kloof. En wie vloekt gaat naar de hel, van masturbatie word je doof. Wat? Van masturbatie word je doof. En dat is allemaal angst, allemaal angst. De allergrootste schreeuwers zijn dikwijls het bangst. En als er ooit iets gebeurt, nou dan moet het zo wezen. Wie het meeste angst heeft, heeft vaak het minste vrezen. Watch, what's that? Vrijdag 13 blijft gevaarlijk, van veel lezen word je blind. Trouw je met je achternichtje, krijg je een ongelukkig kind. Als ik maar geen lekke band krijg en stink ik niet uit mijn mond. Ben ik niet te laag verzekerd, dokter, ben ik wel gezond. Van tomaten krijg je buisjes, van veel koffie word je rood. Van sigaretten zieke longen en van leven ga je dood. En wat laatste is waar, dat is helemaal waar.